4 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het kabinet ziet definitief af van het afschaffen van de dividendbelasting. Dat heeft premier Rutte gezegd na coalitieoverleg. Het geld dat het kabinet daardoor overhoudt, zo'n 1,9 miljard euro... wordt uitgegeven aan verbetering van het vestigingsklimaat. Volgens de premier is het niet mogelijk om het geld te besteden... aan de zorg, de veiligheid of het onderwijs, zoals de oppositie wil. Het kabinet besloot vorige week tot een heroverweging van de maatregel... nadat Unilever had besloten zijn hoofdkantoor niet naar Rotterdam te halen. Die heroverweging heeft opgeleverd dat het hele dividendbelastingplan niet doorgaat. De politie van Keulen heeft een einde gemaakt aan een gijzeling in een apotheek bij het Centraal Station. Een man had daar aan het begin van de middag een vrouw in gijzeling genomen. Deskundigen hebben met de man gepraat in de hoop dat hij de actie zou opgeven. Toen dat niet gebeurde, heeft een speciale politieeenheid de gijzeling beëindigd. Daarbij is de gegijzelde vrouw lichtgewond geraakt. De man die haar vasthield raakte zwaar gewond. Over zijn motief is nog niets bekend. Tijdens de gijzeling was het Centraal Station van Keulen ontruimd en er reden geen treinen. Bouwbedrijf Heijmans is hard onderuit gegaan op de Amsterdamse beurs. Het aandeel is met 13 gedaald. Dat gebeurde nadat eerder vandaag netbeheerder Tennet de samenwerking met Heijmans had opgezegd voor de bouw van twee hoogspanningsverbindingen. Tennet zegt dat Heijmans de contractafspraken niet nakwam. De netbeheerder heeft Heijmans een schikking aangeboden. Als die hier niet op ingaat, wordt de schade op het bedrijf verhaald. Na Volkswagen, Audi en Mercedes lijkt nu ook Opel zich schuldig te hebben gemaakt aan het inbouwen van Schumel-software. En daarmee pakken de testresultaten van dieselauto's gunstiger uit. De autoriteiten in Duitsland hebben invallen gedaan bij Opel. Het weer vrij zonnig, wat wolkensluiers. Het is vanmiddag 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 in Limburg. Ook morgen zonnig en bijzonder warm, 22 tot 26 graden.